Dat komt neer op 5,3 procent van de bevolking. De afname is het gevolg van de groeiende economie en meer werkgelegenheid. Armoede komt het meest voor onder 90-plussers, kinderen onder de 12 jaar... en mensen met een migratieachtergrond. Een groep waar de armoede niet is afgenomen zijn de Syriërs in Nederland. Het plan van KPN om het merk Access for All op te doeken... krijgt felle kritiek van de ondernemingsraad van Access for All... De raad zegt dat de berekeningen achter het plan niet kloppen... en dreigt naar de rechter te stappen. KPN wil af van de merken Telford en Access for All... en voortaan overal het merk KPN gebruiken. Vooral de klanten van Access for All is daar veel verzet tegen. Access for All is de oudste internetprovider van Nederland. Toen KPN het merk 20 jaar geleden overnam... is beloofd om het zelfstandige karakter van de provider overeind te houden. Op een basisschool in het midden van China heeft een man acht leerlingen doodgestoken. Twee kinderen raakten gewond. Dat gebeurde op de eerste schooldag na de vakantie. De man is opgepakt, over zijn motief is nog niets bekend. Bij de bootplant in Californië zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen... en worden er nog negen vermist. Dat heeft de Amerikaanse kustwacht bevestigd. De boot waarmee duikexcursies werden gedaan... vloog gisternacht in brand toen de passagiers benedendeks lagen te slapen. Dat gebeurde bij Santa Cruz Island in de buurt van Los Angeles. Alleen vijf bemanningsleden die bovendeks waren wisten te ontsnappen. Na de felle brand zonk de boot. Er is vrijwel geen hoop dat er nog overlevenden zijn. Het weer, vooral in het noorden veel bewolking en hier en daar wat lichte regen. In de loop van de dag wordt het droog en breekt soms de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen eerst nog wat zon, maar vanuit het westen raakt het snel bewolkt en gaat het dan ook regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog altijd zo'n 60 kilometer file in de regio. En de meeste vertraging is er op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. De spitstrook is daar dicht tussen knooppunt Muiderberg en Hilversum Noord. En dat veroorzaakt 10 kilometer file en een half uur vertraging. De spitstrook is dicht omdat de beleiding daar ontbreekt... want men is vergeten om die aan te brengen naar aanleiding van werkzaamheden. Het is ook druk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Maarsen en Vinkenveen. Daar heb je 20 minuten vertraging... Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. 10 minuten oponthoud daar. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen ook een kleine 10 minuten vertraging tussen knooppunt Velsen en Haarlem-Zuid.